nooit meer bij je wilde zijn. Ik gaf geen antwoord, daarmee deed ik je pijn. Maar geloof me, het is zo druk, alles brengt mij van mijn stuk. Want je weet wel, nooit bracht ik jou geluk. Ach, die verhalen, daarmee komen ze bij jou dat is gewoon, want daarvoor ben jij mijn vrouw. Nu trek je daar toch niks van aan, je kan van mij altijd op aan. Ik ga nooit bij jou vandaan. ze doen alsof ze vrienden van je zijn. Draai jij je om, dan is de wereld te klein. Om te praten over jou, kom vergeet die vrienden gauw, want alleen ik hou van first